gestart. start. met het NOS Journaal. Als ouderen moeten kiezen tussen zorg die ze zelf betalen... of mantelzorg door familie of vrienden, dan betalen ze liever. Dat blijkt uit een peiling van de ouderenbond AMBO. 65 betaalt het liefst zelf voor zorg. Volgens de AMBO houden ouderen graag zelf de regie over de zorg die ze nodig hebben... omdat ze het moeilijk vinden om hulp te vragen. De AMBO zegt erbij dat wat ouderen willen niet hetzelfde is als waar ze in de praktijk voor kunnen kiezen, omdat ze die hulp vaak niet zelf kunnen betalen. Een Amerikaanse politieman die begin dit jaar in Texas een ongewapende zwarte man doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat heeft een jury besloten. De agent schoot de 26-jarige Jordan Baker buiten diensttijd dood. Volgens een advocaat betrapte hij de man op diefstal. Er volgde een worsteling en de agent loste één schot. In de Verenigde Staten wordt al maanden een verhitte discussie gevoerd over het geweld van de politie tegen minderheden. Bij etnisch geweld in het noordoosten van India zijn 52 mensen om het leven gekomen. Gewapende mannen vielen leden van de Adivasis-stam aan op verschillende plaatsen in de provincie Assam. Waarschijnlijk zijn de aanslagen gepleegd door Bodo-rebellen. De Bodo's zijn de oorspronkelijke bewoners van Assam en vechten al jaren voor een onafhankelijke staat. De Indiase president Modi heeft het geweld veroordeeld. Hij stuurt premier Singh naar het gebied. Ook gaan er extra militairen naar de Indiase provincie. In de Verenigde Staten zijn vijf mensen opgepakt voor het jarenlang smokkelen van vuurwapens op vluchten van Delta Airlines. De hoofdverdachte is een bagageafhandelaar van de luchtvaartmaatschappij. Volgens een aanklager in New York nam hij het afgelopen jaar vuurwapens mee aan boord op 17 binnenlandse vluchten. Als medewerker hoeft hij niet door de strenge controle die gewone reizigers moeten ondergaan. Ook de andere verdachten namen jarenlang vuurwapens en zelfs een machinegeweer mee op vluchten in de VS. Het weer, het is bewolkt en het regent op veel plaatsen. In de loop van de dag breekt vooral in het noorden en midden de zon door. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, ja, eh, sorry. Koen, Gerard en Dominier van 3FM. Ja, we nemen even de zender over. Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen! Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen. Alvast bedankt!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 dreamed about you. Got on a lucky one. Came in eighteen to one. I've got a feeling this year. them with me babe I put down with my own Can't make it all alone I built my dreams around you You're best. Sweet kersthits. Hoor je op ZFM. ZFM. 回忆。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 time of year to be with the one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 to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this, simple phrase to kids from one to Though it's been said many times het ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een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 There's a place that I know where the sycamores grow and daffodils have their fun. Where the cares of the day seem to slowly fade away in the glow if I search deep inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure. life's true meaning.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 passing through. Children singing especially for you. We're singing Let It Snow, will tell us where to go under the mistletoe. Baby, let me glow, it's free.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 passing through. Children singing for you. They let it snow and tell where to go under the mistletoe. Baby, let me go. It's Christmas, the best time of the year. 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen.